Eh, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Politiek Den Haag staat onder hoogspanning. Later vanochtend komen de regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB bij elkaar voor crisisoverleg. Gisteravond voerde de PVV-leider Wilders de druk verder op om uit de coalitie te stappen. Als hij dat inderdaad doet, valt het kabinet. Wilders wil dat er snel extra asielmaatregelen genomen worden. En de andere drie partijleiders zeggen dat dat gewoon kan binnen de hoofdlijnen die ze al hebben afgesproken. Maar Wilders denkt daar anders over. Ja, het was geen uh, aangenaam gesprek. Ehm, ik eh, eh, vind dat dingen nu moeten gebeuren, snel moeten gebeuren. Ik vind dat eh, mensen nu aan de grens morgen die asielaanvragen zouden moeten worden teruggestuurd. Over twee uur wordt er weer verder doorgepraat. Op twee verschillende plekken staan bedrijven in brand. In het Brabantse Oosterhout slaan de vlammen uit een recyclingbedrijf. Balen geperst papier staan daar in brand. En in het Groningse Ter Apelkanaal gaat het om de loods van een bedrijf waar eiwitten verwerkt worden. Daar is een NL-alert verstuurd vanwege de rook. Het aantal fietsongelukken kan gehalveerd worden als er meer losse fietspaden komen. Blijft uit een onderzoek waar de Telegraaf over schrijft. Veel fietsongelukken gebeuren nu op 50 kilometer wegen met alleen een strook voor fietsers. Aparte fietspaden zijn veel veiliger, maar kosten ook geld. Er is 77 miljoen euro per jaar nodig om het aantal ongelukken te halveren. En in Portugal begint vandaag opnieuw een grote zoekactie... vanwege de verdwijning van Madeleine McCann. Dat Britse meisje verdween in 2007 toen ze drie jaar oud was tijdens een vakantie. Er gaat nu gezocht worden tussen het vakantieresort en een boerderijtje in de buurt. Daar wonen destijds een Duitse de man van wie de politie denkt dat hij het meisje ontvoerd en gedood heeft. Toch is hij officieel nog steeds niet aangeklaagd en dus is er haast bij. Dat zegt deze Britse verslaggever. The authorities, to a certain extent, are a little bit on uh, on the time, on the clock, in terms of needing to come forward with sufficient evidence to ideally prosecute Christian Bruckner if it is indeed him. And again, there's some big question marks around that now. Ja, de verdachte zit op dit moment nog vast voor een verkrachting in Portugal. Waarschijnlijk komt hij ergens dit jaar op vrije voeten. En daarom hoopt de politie snel nieuwe aanwijzingen te vinden... zodat hij aangeklaagd kan worden. Het weer, eerst zon, later meer bewolking en vanuit het westen regen. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad door een kapotte auto een file van 6 kilometer tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord.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 om te praten over de aanvullende asielmaatregelen die PVV-leider Wilders ingevoerd wil zien. De inflatie is in de maand mei uitgekomen op 3,3 procent. Dat is iets minder dan de maanden ervoor, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. bij een recyclingsbedrijf in Oosterhout is vannacht brand uitgebroken. Op het terrein aan de noordkant van de stad staan balen geperst papier in brand. Het is weer nog eerst zon, later meer bewolking en van het westen uit regen. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM. ZFM. arrogant like yeah. Top like money's so the girls just mail. One too many, you all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no shares. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous.